Levi van Eck met het NOS-journaal. De Noord-Koreaanse leider Kim verwachtte topoverleg met de Zuid-Koreaanse president Moon. Het was de tweede keer in korte tijd dat de leiders van Noord- en Zuid-Korea elkaar spraken. Verder hebben de Korea's afgesproken elkaar vaker te willen ontmoeten. Volgens een Noord-Koreaanse woordvoerder willen de twee leiders zich beide inzetten voor denuclearisatie van het schiereiland. Venezuela heeft een 26-jarige Amerikaan vrijgelaten... die sinds 2016 werd vastgehouden in het land. Joshua Holt werd met zijn Venezolaanse vrouw beschuldigd... van verboden wapenbezit en samenzwering tegen president Maduro. Holt heeft dat altijd ontkend. Er werd al lange tijd onderhandeld over de vrijlating... Volgens de Venezolaanse regering is de vrijlating van Holt en zijn vrouw een blijk van goede wil. In het Gevelingenmeer in Zeeland is vannacht naar twee vermiste duikers gezocht. Bij de zoekactie werden meerdere reddingsboten van de KNRM... en twee helikopters van de kustwacht ingezet. De duikers kwamen bij de haven Kloosternol in Scharendijken niet meer terug van hun duik. Tegen een restauranthouder hadden ze gezegd dat ze naar een bepaald wrak zouden gaan duiken. Toen ze om half elf s avonds nog niet terug waren, sloeg de restauranthouder alarm. Twee mannen in Geldrop waren gisternacht zo dronken... dat het apparatuur van de blaastest het begaf. De blaastest op het politiebureau blies een van de mannen... 4,5 keer de toegestane hoeveelheid. Toen de tweede man aan de beurt was, werkte het apparaat niet meer. Dat kwam doordat er een penetrante lucht van alcohol in de ruimte hing... en het apparaat daardoor in de war raakte, schrijft de politie op Facebook.